Weer tribunaal en het Vredespaleis openen hun deuren. Het weer, vooral vanmiddag vrij veel bewolking met kans op een regen- of onweersbui. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het niet warmer dan 16 of 17 graden. Morgen weinig verandering.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 Oh, it's so, so What more can you be Than the things they say you've been Say cry But did I break a bit? Oh, I hope no Have you forgot about it? Oh, I hope so you never ever wonder why In every single pair of Zandvoort ook op internet.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 That's right. them, it amaze me. Hey baby, hey baby, hey. Boys say, boys say. Hey baby, hey baby, hey. All the boys get the girls in the back. Zet je radio in het zand. Voor zon, zee en heel veel zomerhit.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 De rijkste Amerikanen betalen nu in verhouding minder belasting omdat winst uit investeringen veel lager wordt belast dan inkomen uit werk. Het voorstel heet de Buffett-belasting, genoemd naar miljardair Warren Buffett die onlangs voorstelde om miljonairs meer belasting te laten betalen. In de buurt van het financiële centrum van New York demonstreren zo'n duizend mensen tegen de invloed van het bedrijfsleven op de Amerikaanse politiek. De demonstranten zeggen geïnspireerd te zijn door de revoluties in de Arabische wereld, zoals die op het Tahrirplein in Egypte. Sommigen hebben dan ook tentjes opgezet omdat ze de demonstratie wekenlang willen volhouden. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam heeft met afschuw gereageerd op de rellen bij het Feyenoordstadion gisteravond. Vlak voor de wedstrijd tegen de Graafschap probeerden supporters het gebouw van de club en het bestuur te bestormen. Ze staken vuurwerk af en vernielden de ingang van het gebouw. Abu Talib sprak van een walgelijke vertoning. Feyenoord-directeur Gudde noemde het incident verschrikkelijk. Het ongeluk tijdens de vliegshow in het Amerikaanse Reno heeft aan negen mensen het leven gekost. Eerst was gemeld dat er drie doden waren gevallen. Maar later bleek op de plek van het ongeluk in totaal zeven slachtoffers te liggen. En twee van de 54 gewonden zijn later in een ziekenhuis overleden. Van acht gewonden is de toestand nog kritiek. In Den Haag zijn vandaag twaalf internationale gerechtshoven en opsporingsinstanties open voor publiek. Dat gebeurt ter gelegenheid van de vierde editie van The Hague International Day. Onder meer het Internationaal Strafhof, het Joegoslavië-tribunaal en het Vredespaleis openen hun deuren.